Dat heeft te maken met een gasfabriek die nog niet af is. En met een afspraak die we hebben met Duitsland. Daar hebben de Groningers weinig boodschap aan. Want de belofte was alleen bij een strenge winter zal er meer gas worden opgepompt. En die belofte wordt nu verbroken, zegt dit meisje. Het gaat nu naar Duitsland toe. Het is niet eens van ons eigen belang. En ik vind dat best wel een beetje ja, absurd. Hoe heb je ook nagedacht hoe de mensen in heer Groningen ermee zitten? Want het kan je ook bijvoorbeeld gewoon mentaal gewoon echt raken als je niet meer in je eigen huis kan wonen. De minister heeft gezegd dat hij snapt dat het een vervelende boodschap is, maar dat het niet anders is. Een nieuwe piek in de coronacijfers. Het RIVM meldt vandaag 35.000 besmettingen. 10.000 meer dan gisteren en het hoogste ooit. Volgende week is er weer een coronapersconferentie. Nu nog coronaminister De Jonge zei vandaag niks over wat daar wordt verteld. Een man van 36 uit Utrecht is gisteren op de A2 opgepakt... na een dreigende situatie met misdaadjournalist John van de Heuvel. Hij blijft vastzitten en wordt verdacht van het voorbereiden van een ernstig misdrijf. Van de Heuvel wordt al jaren bedreigd en heeft dag en nacht beveiliging. En rijschoolhouders fronsten de wenkbrauwen vandaag. Het CBR wil dat examenkandidaten eerst door een tweede rijschool gecheckt worden voor ze mogen afrijden. Zo wil het CBR voorkomen dat leerlingen die eigenlijk nog niet zo ver zijn al op examen komen. En de rij, bij het CBR, alleen maar langer wordt. Deze rijschoolhouder die rijles geeft rond Utrecht heeft gemengde gevoelens over het plan. Er zit een logische gedachte achter, maar of het haalbaar is denken wij niet. Wie gaat zijn leerling naar de concurrent sturen? Dat is eigenlijk al de eerste eh, obstakel. We kunnen ook gewoon eh, bij wijze van onderling een deal maken van hey, eh, stuur mij dat formuliertje. En ik teken hem. En, eh, de ja. check heeft nooit plaatsgevonden dan? En de check heeft nooit plaatsgevonden, ja, ja. Er loopt nu al een pilot waarin zo'n tweede rijschool groen licht geeft. Het is nog maar een idee, zegt het CBR. Er ligt een lijst met 18 adviezen die onderzocht worden. Het weer, zon en wolken vandaag. Af en toe kan het zelfs flink regenen. Tussen de buien door 5 of 6 graden. Vanavond kan het wat glad zijn op de weg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Afgelopen jaarwisseling zijn in totaal 190 mensen aangehouden op verdenking van een misdrijf. 89 van hen zijn aangehouden voor geweld tegen hulpverleners, 47 voor geweld tegen anderen. In de rest van de zaken gaat het onder meer om vernieling en vuurwerk. In België blijven mondkapjes verplicht voor lagere schoolkinderen vanaf 6 jaar. Dat heeft de Belgische Raad van State vandaag besloten. Enkele ouders waren naar de rechter gestapt. En de politie is nog steeds op zoek naar een jongen van 17 uit Overveen bij Haarlem... die niet thuis is gekomen na een feestje met vrienden. Hij stapte in de nacht van woensdag op donderdag op de fiets naar huis... maar kwam daar nooit aan. Het weer. Morgen eerst droog. Later op de dag op steeds meer plaatsen regen en lokaal natte sneeuw.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 C'est oui ou bien c'est non. que nos encontremos. Extrañé esa boca tanto tiempo. Vamos a perder un momento. Que Esto no es casualidad. Vayamos pa' lo oscurito. Allá los besos son ricos. Vamos a dejarnos te cuento que esto no es casualidad. Don, don, donde tú quieras. Lo hicimos en la piscina y en la escalera. En la cama y en la playa me Yo sé que quieres lo mismo, entonces dámela ya. Vamos dejanos de cuento que esto no es casualidad. donde tú quieras, lo encima en la piscina y en la escalera, en la cama y en la playa. otra vez. Zeg me wat ik moet doen, het maakt niet uit waar of hoe. Zeg me waar ik moet gaan, één nog nodig heb ik maar.